ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Extinction Rebellion stopt een kort geding tegen de politie over huisbezoeken bij demonstranten. De actiegroep en andere organisaties vonden het niet kunnen dat mensen die demonstreren agenten thuis aan de deur kregen. Ben je van plan nog naar een demonstratie gaan bijvoorbeeld? Of, ehm? Nou, daar ga ik niet op in. Oké, nou dat is ook helemaal goed hè. En ehm, wat eh, de laatste keer was, een paar maanden geleden volgens mij ja maar je wilt daar Ik wil daar verder niks over zeggen. Nee, ik snap ook niet zo goed waarom jullie daarvoor naar mijn deur komen. Ja, de politie past hun beleid nu aan. Het bezoeken van een demonstratie is voor hun nu geen reden meer om bij iemand langs te gaan. Extinction Rebellion laat de rechtszaak daarom dus vallen. Bij een man in het Groningse Sappemeer is 300 liter lachgas gevonden. De politie denkt dat hij op grote schaal handelde in het spul en heeft hem opgepakt. Lachgas is sinds twee jaar verboden in ons land. In Beeldhoven bij Utrecht zijn ze helemaal klaar met hangjongeren. Echt verschrikkelijk. Het is elke avond mal. En eh, af en toe gaan ze ja, iets kapot te maken. gisteravond hebben ze weer een, eh, een, vlaggenmast eh, afgebroken. De overlast is toegenomen nadat een jongerencentrum in de buurt is afgebrand. De burgemeester gaat jongeren die voor problemen zorgen nu harder aanpakken. En het is echt definitief. John Heitinga wordt de nieuwe coach van Ajax na het vertrek van Farioli. Hij was niet per se de eerste keus, vertelt mijn sportcollega Arno Vermeulen. Ja, nummer 1 op de lijst was natuurlijk Erik ten Hag, hè, de oud-trainer al bij Ajax. Eh, maar die wilde niet, die ging naar Duitsland, naar Leverkusen. Eh, ze wilden toch wel graag een Nederlandse trainer hebben. Ook wel het liefst iemand met Ajax DNA. Nou, dat heeft Heitinga natuurlijk ook als speler. Bovendien speelde die 85 interlands voor Nederland. Is hij gepokt en gemazeld. En heeft nu twee jaar als trainer ook in Engeland gewerkt. Maar vooral de Ajax-achtergrond vonden ze toch wel erg belangrijk. Hij gaat tekent voor twee jaar bij Ajax. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen ook veel zon. Het wordt ook warmer bij zo'n 24 graden. En in Limburg is er dan wel kans op regen en onweersbuien.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 halfway. I, you and I, I will fly, fly the skies for you and I, for you and I, I will try until I die for you and I. For you and I, for, for, for you and I, for, for, for you and I, for, for you and I. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël blokkeert nog steeds vrijwel alle noodhulp die bedoeld is voor de inwoners van Gaza... zegt de woordvoerder van de VN-organisatie voor noodhulp. Gaza is daardoor volgens de woordvoerder nu de hongerigste plek op aarde. Rusland en Noord-Korea overtreden door hun samenwerking meerdere VN-resoluties. In een nieuw rapport van een sanctiewaakhond staat dat Noord-Korea 20.000 containers met munitie naar Rusland sturen voor de oorlog in Oekraïne. John Heitinga is de nieuwe trainer van Ajax, melden bronnen aan de NOS.